Zes uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In een groothandel naast de Megastores Den Haag heeft een enorme brand gewoed. Het pand is volledig uitgebrand, maar omliggende gebouwen konden worden gespaard. De brand brak rond twee uur vannacht uit. Kort daarna sloegen de vlammen uit het dak en ontstond een rookwolk van tientallen meters hoog. Er waren ook explosies te horen. Het duurde ruim drie uur voordat de brandweer het vuur onder controle had. Ook het nablussen duurt waarschijnlijk uren. Megastores Den Haag ligt aan de rand van de binnenstad, niet ver van station Hollandspoor. De brand had geen gevolgen voor het treinverkeer. Op 21 november woedde in hetzelfde pand ook al brand. De politie vermoedde toen dat het vuur was aangestoken. De Iraakse premier Abadi heeft Turkije opgeroepen om een groep militairen die gisteren Noord-Irak binnentrok zo snel mogelijk weer terug te halen. Abadi zegt dat de komst van de troepen niet met hem is afgestemd. Hij ziet het als een inval. De Turkse militairen willen in de buurt van Mosul Iraakse strijders trainen die ingezet kunnen worden bij de bestrijding van IS. Maar Abadi zegt dat hij nergens toestemming voor heeft gegeven en zegt dat Turkije de soevereiniteit van Irak schendt. In Amsterdam is afgelopen avond voor het eerst in vijf jaar een kickboxgala gehouden. Daarmee is een einde gekomen aan een ban op zulke gala's. Burgemeester Van der Laan had die in 2010 ingesteld... omdat vechtsportgala's volgens hem netwerkbijeenkomsten van criminelen waren. Het evenement in de RAI werd bijgewoond door minister Schippers van Sport en door Van der Laan. Volgens de burgemeester hebben vooral de sporters zelf... de veel aan gedaan om hun sport te zuiveren. De Amerikaanse acteur Robert Loggia is overleden. Hij is bekend van zijn rollen als drugsbaas Frank Lopez en Scarface en Mr. Macmillan in Big. Loggia stierf thuis in Los Angeles op 85-jarige leeftijd. Hij leed al jaren aan Alzheimer. Andere grote films waarin hij speelde waren Pretty's Honor, Independence Day en Lost Highway. Het weer droog en rond de 8 graden. Later vandaag blijft het ook droog, maar is het wel bewolkt. De wind neemt toe naar matig tot stormachtig aan zee. In de avond valt in het westen wat regen en het wordt een graad of 10.